11 uur. Jan van der Putten reageert op de arrestatie van columniste Ebru Umar in Turkije. Rutte zegt op Twitter dat hij gisteravond telefonisch contact met haar heeft gehad. Onze ambassade heeft nauw contact met haar voor bijstand. Koenders en buitenlandse zaken zitten er bovenop, twittert de premier. Ebru Umar werd gisteravond in Turkije gearresteerd, naar eigen zeggen vanwege haar kritische tweets over president Erdogan. Ze zou vanochtend worden voorgeleid. Politieke partijen in Den Haag hebben verontwaardigd gereageerd. Minister Bussemaker noemde het in WNL op zondag redelijk absurd dat Oemar op basis van een tweet is opgepakt. De Amerikaanse president Obama denkt niet dat terreurgroep IS over negen maanden is verslagen. Over negen maanden loopt Obama's ambtstermijn af. Ook een klein groepje extremisten die bereid zijn te sterven... kan verwoestingen aanrichten in onze steden, zei Obama tegen de BBC. De steden Raqqa in Syrië en Mosul in Irak zijn volgens hem op dit moment het kloppende hart van de beweging. Obama verwacht wel dat het gebied waar IS opereert langzaam kleiner wordt. In Nepal zijn de slachtoffers van de zware aardbeving van vorig jaar herdacht. Morgen is het een jaar geleden dat het land werd getroffen door een beving met een kracht van 7,8 op de schaal van Richter. Er vielen 9000 doden en de verwoestingen waren enorm. In de hoofdstad Kathmandu legde de premier een krans bij de ruïne van de Darahara-toren, een belangrijke toeristische attractie. De wederopbouw in Nepal verloopt moeizaam door al de bureaucratie, zeggen hulpverleners. Dan nog het weer. Buien met kans op hagel, onweer en wat natte sneeuw. Het wordt vandaag 8 of 9 graden en er staat een matige tot vrij krachtige noordwestenwind.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 andere koek. Welkom terug bij uh, eh, ZFM Jazz op zondag. Wij horen een eh, georganiseerde jam session... Ehm, met Lester Young, Roy Aldridge, Vic Dickinson... Teddy Wilson, Freddie Green, Gene Remey en Joe Jones. We gaan eh, dit tweede uur wederom vullen met mooie en interessante jazzplaatjes. Zoals daar zijn. D.D. Bridgewater. Blowing the blues away. now on the scene. No need to worry and to get all uptight. Jody is taking on the night. was eh, Stan Getz. Die kennen we natuurlijk uit duizenden herkennen we. En op de gitaar de fantastische Charlie Bird. En zijn broer op de drums met het nummer Opato. We gaan nou naar het Dave Brubeck Trio. Dat is uit de periode voor hij bekend en beroemd werd met zijn kwartet. En wij gaan luisteren naar Back Home Again in Indiana. Franse jazz. En om precies te zijn de Parijse jazz. Ik heb een aantal opnamen uit de jaren 90. En dat is een eh, cd die is eh, langs allerlei bekende jazzclubs gegaan. En heeft daar opnamen gemaakt. Er is een eh, groep Saxomania. Van, onder leiding van de saxofonist Claude Tissandier. En eh, die, heeft, eh, die groep die heeft begeleid onder meer Benny Carter, Spike Robinson en Phil Woods. En eh, is zeer bekend om zijn gedegen begeleiding. En dit stuk dat ik nu laat horen, dat is een compositie van George Shearing, Lullaby of Birdland. Is opgenomen au Petit Journal Saint-Michel. Een van de bekendste jazzclubs in Parijs. Lullaby of Birdland, gespeeld door Saxomania in de Parijse club Petit Journal in Saint-Michel. En we gaan nog één stukje laten horen van deze cd. En dat is in een andere club opgenomen in 89 in jazzclub La Poste. En daar horen wij eh, Annette Loman. die, eh, een Amerikaanse... die van 83 tot 98 in Parijs heeft gewoond en gewerkt. En gespeeld heeft met Clark Terry, Steve Lacey Horace, Parlan, Claude Balling, ja, Stanley Turrentine, Oscar Brown Jr. En we gaan haar nu horen in een stuk van Ellington. In a sentimental mood. You like Duke Ellington? We give you a very special tune entitled In a Sentimental mood. i blue. I can see the stars shine through my while your loving attitude is like a flame that guards the gloom. sweet in this sentimental bliss. You make my paradise, my paradise complete. Rose petals seem to fall. It's all a dream to call you mine. Mm-hmm. My heart's a brighter thing since you made this night a thing. a sentimental mood. I live within a world so heavenly, for I never dreamt that you'd be loving too. In een Sentimental Toet, Annette Lohman. Wij gaan nu luisteren naar Oscar Peterson met zijn trio. Herb Ellis op de gitaar en de onafscheidelijke Ray Brown op de bas. Maar wij gaan ook Oscar Peterson vocaal horen. Dat horen we zelden of nooit. Hij speelt en zingt Little Girl. girl. You're the one girl for me, little, little girl. You're as sweet as can be, just a glance at you. Meant love from the start. Oh, what a thrill came into my heart, little, little girl. With your cute little ways, I'm yours for the rest of my days. And this great big world will be divine, little girl, when you're mine, all mine. You're the one girl for me, a little girl. You're as sweet as can be, just a glance at you meant love from the start. Oh, what a thrill came into my heart, little girl. With your cute little ways, I am yours for the rest of my days, and this great big world will be divine. Little girl, little girl, when you're mine, all. Thank you. wat een geweld. En, eh, maar dat was hem gegund. En dat was natuurlijk... Eh, de kenners haalden hem er al uit. Dat was eh, onze vriend. ja, Lionel Hampton natuurlijk. Charles Mingus. I can't start it. I can't get started. Ja, ik weet niet hoe te beginnen. Dat zou wel kunnen zijn. Maar ik weet wel hoe we kunnen eindigen. Want ZFM Jazz zit er alweer bijna op voor vandaag. Eh, ik hoop dat het allemaal eh, naar uw zin gehad heeft. En ik ga nog één keer vertellen dat we vanmiddag en masse natuurlijk live jazz gaan beluisteren op het strand in Café Het Juttetje bij Talassa... waar Rinus Groeneveld optreedt met zang van Iris. En ik wil nu gaan besluiten met eh, een prachtige session-opname... georganiseerd en geproduceerd door de grote Norman Grants... de grote jazz-promotor en organisator. En we gaan... Eh, ja, we gaan luisteren naar Lester Young, Roy Eldridge, Vic Dickinson, Teddy Wilson, Freddie Green, Gene Remey en Joe Jones. Een opname uit 56.